Het nucleaire complex werd in 2007 gesloten vanwege een ontwapeningsoverweg. Noord-Korea kondigde in april al aan dat ze de kernreactor op zouden starten. Experts zeiden toen dat dat ongeveer een half jaar zou duren. Op recente filmbeelden is vastgelegd dat Iraanse militairen aan de zijde van het Syrische leger meevechten tegen de opstandelingen. De nieuwszender Al Jazeera en Nieuwsuur hebben de beelden vandaag uitgezonden. Op de beelden zijn strijders van de Iraanse Republikeinse garde te zien... terwijl ze oprukken naar een front bij Aleppo. Het zijn de eerste beelden die hun aanwezigheid in Syrië aantonen. Slachthuizen die inspecteurs intimideren worden onmiddellijk stilgelegd. Die waarschuwing geeft staatssecretaris Dijksma. Het stoppen van de productie treft de bedrijven harder dan het opleggen van een boete, schrijft Dijksma. Ze kondigde eerder al strengere controles aan. Het weer, morgen valt er in het zuiden nog een enkele bui...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 He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it. And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man in the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. My son turned 10 just the other day. He said, Thanks for the ball, Dad. Come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, Not today. I got a lot to do. He said, That's okay. And he walked away, but his smile never did. It said, I'm gonna be like him, yeah. You know, I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man in the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when. we'll get together then. You know we'll have a good time then. He came from college just the other day. So much like a man, I just had to say, Son, I'm proud of you. Can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, What I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man in the moon. When you are coming home, son, I don't know when. But we'll get together then, You know we'll have a good time then. retired, my son moved away. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I could find the time. My new job's a hassle and the kids got the flu, but it's nice talking to you, Dad. It's sure nice talking to you. As I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man in the moon. When you're coming home, son, I don't know when. But we'll get together then, Dad. You're gonna have a good time then. Een liedje van Harry Chapin dat vooral bekend is geworden in de uitvoering van Ugly Kid Joe in 1992. Cats in the Cradle. We hoorden nu een andere versie, namelijk die van Johnny Cash. Vandaag precies tien jaar geleden overleed The Man in Black op 71-jarige leeftijd. En de versie van hem is te vinden op de LP die in 1990 verscheen. Boom Chica Boom. Johnny Cash dus. In dit uur meer over, de, en, meer over en van The Man in Black. Welkom, dit wordt de tweede, het wordt de uur van de nacht in Anders te varen hier op eh, Radio 1. Met onder andere aandacht voor een eh, eigen opname van Mathilde Santing. En die brengt me dan weer bij eh, Randy Newman. Nou, Randy Newman brengt me dan weer bij Petula Clark. Nou, <laughs> zie je maar hoe deze nacht kan lopen. Tweede uur dus van de nacht ging het anders. Afgelopen weekend in Vlieland een heel leuk popfestival met de op minder bekende artiesten. Wel bekend, vooral wat ik je nu laat horen. Dat is een gezelschap dat bekend is in België. Ze noemen zich SX. En twee jaar geleden werden ze daar bekend met dit nummer, Black Video. En die waren ook in Into the Great Wide Open. jonge band uit België. SX Black Video, afgelopen weekend dus op Into the Great Wide Open. Dus alweer een tijdje geleden dat de film, de zwart-wit-film La Dolce Vita werd uitgezonden op de Nederlandse tv. Omdat ik op dat moment, het is nog lange film, geen eh, mogelijkheid had om te kijken, heb ik hem al opgenomen. En afgelopen weekend had ik eindelijk eens een keer... Eh, de tijd om die film eh, terug te gaan zien. La Dolce Vita in de regie van Federico Fellini. La Dolce Vita met de fantastische muziek van eh, Nino Rota. En dit is het terugkerend thema van die film. Hansen Orkest. En muziek die in 1960 verscheen en hoorde bij de film La Dolce Vita. De film van Federico Fellini. Een film die nog wat eh, opzienbaarde destijds. Niet alleen vanwege de lengte, ruim 2,5 uur. Zelfs voor huidige maatstaven behoorlijk lang. Maar zeker voor de maatstaven die er in 1960 waren. En de film die begint met het transport van een eh, Jezusbeeld via een helikopter. En daar was het Vaticaan niet blij mee. Ook Franco in Spanje destijds die was niet blij mee. Die verbood de film gewoon. Maar de film is wel een uh, evergreen geworden. Een eh, klassieker onder de films. In die film is ook nog sprake van eh, een ander nummer. In a Persian Market. Er is in de film namelijk op een gegeven moment discussie... over welke muziek er gebruikt moet worden bij een striptease. Uiteindelijk wordt gekozen voor iets van uh, Prado. Patricia, als ik het goed heb. Maar er komt ook te sprake in de Persian Market. Dat nummer is uiteindelijk niet te horen. Maar daar ben ik dan wel voor. de jaren 50 muziek... zoals die destijds ook eh, regelmatig op de Nederlandse eh, en Hilversumse zenders te horen was. In de Persian Market hoorde in dit geval de uitvoering van eh, Terry Snyder. Terry Snyder was een percussionist. En die was bij diverse gezelschap te horen... maar heeft ook nog eens een keer een paar platen onder eigen naam gemaakt. Onder andere deze Persian Market, dus Terry Snyder. Tempels, dat is er weer muziek van vandaag de dag. keep in the dark. Eh, psychedelische rock iets van de jaren 60 was. Er is goed nieuws voor de liefhebbers van het jaar. Het is weer helemaal terug. Dit is een eh, band uit eh, het Verenigd Koninkrijk. Tempels noemen ze zich. En Keep in the Dark is de meest recente single van deze jongens. Jack Gardner. Onze Nederlandse gast die uh, weet er ook het een en ander van, van uh, psychedelische rock. Kom misschien later nog wel op terug in deze aflevering van de Nacht Ging het Anders hier bij de Varen op Radio 1. Over Radio 1 gesproken, dit was vorige week in Met het Oog op Morgen. Mathilde Santing. En een liedje van Randy Newman. I asked the man a kiss, even though it really goes against all I know. It was an offer he could not refuse. And now I think, but I stand to lose. I realize I made a big mistake. and in the night it keeps me wide awake. You cannot eat and still have your cake, and now I've had enough. Trouble maker, promise breaker, cocktail shaker. Now I've had enough. I call my friends when I am dead they give advice. I do the opposite. Like when you held my head and made it spin. I tried to lift my heels, but they dug in. I know a guy, and he's from Tel Aviv. He has all kinds of tricks up his sleeve, but make me laugh is what he did achieve. And now I've asked enough. Trouble maker, promise maker, boobies shaker. Now I've asked enough. I want a love to come and get me. But first, it's gonna have to let me discover what it's like to be me. Cause all is fair in love. Don't need a ring around my finger. Just really wanna be a singer, but I forgot to learn to linger. gedaan door Mathilde Santing. Die klonk op deze manier. Eh, dat was vorige week woensdag in Met het oog op morgen. Met deze muziek Troublemaker. Je hoorde haar eh, met pianobegeleiding. Dan eh, brengt mij dat inderdaad bij Randy Newman... Nou, <laughs> daar gaat even iets mis. Want ik hoor ook een eh, aantal eh, vreemde dingen op dit moment op mijn eh, koptelefoon. En nou had ik wel die noemen inderdaad willen hebben. Maar dan krijg je, als je dat met computers hebt... dan druk je inderdaad per ongeluk op een knopje. En dat doe je dan één keer te veel. En dan valt meteen alles weer weg. En dan moet je dat weer helemaal opnieuw zien uh, tevoorschijn te halen. Maar dat heb ik inmiddels alweer voor elkaar. Nou, ik mag hopen. Eh, je gaat dus eh, nu luisteren naar Randy Newman. <laughs> ja, dus die. And we belong together. on me. Don't you walk away. Don't you tell me that I don't care, cause I do. Don't you tell me I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clear up, and I cheer up. I'm less depressed. It's sincerely, from the bottom of my heart, I just can't take when we're apart. We belong. by your side whenever you need. me. The day I met you was the luckiest day of my life. And I bet you feel the same. At least I hope you do. So don't forget me if the future should take you away. Cause you'll always be je hem dan met mm, wat waarschijnlijk de aftitelingsmuziek, is geweest van uh, Toy Story 3. Van de andere Toy Stories heeft hij ook eh, de muziek geschreven. We Belong Together door hem zelf gezongen. Randy Newman uit 2010. 10 En tegenwoordig geeft hij nog steeds concerten. Maar daar gebruikt hij niet een heel orkest bij om zich te laten begeleiden. Daar zit hij alleen achter de vleugel. Maar de man kan ook verdienstelijk piano spelen. Dus dat gemis wordt op dat moment wel eh, opgevangen. Brandy Newman, daar had ik het over. En eh, die schrijft al sinds het begin van de jaren zestig melodietjes... voordat hij ze zelf ging zingen. En een van die liedjes van hem die is eh, ooit op een cd terechtgekomen van Petula Clark. En dan heb ik het over het album dat als titel heeft My Love. My Love van Petula Clark, dat was dan eh, weer een eh, grote hit voor haar in eh, het begin van de jaren zestig. En die laat ik je zo horen, maar ik laat eerst even iets recents horen van Petula Clark... wat vorig jaar een hit voor haar was. Barbie Me Petula Clark. En hiermee had ze aardig wat succes, met name in eh, Frankrijk en eh, Wallonië. En toen was het het heugelijke feit dat ze 80 jaar werd, 2012. Over eh, ruim anderhalve maand wordt ze 81, Petula Clark. Maar ik laat je nu haar stem horen zoals die 47 jaar geleden klonk... met die compositie van Wendy Newman... Remember Ever Loving You... met de nodige tempowisselingen daarin. Allemaal bedacht door Randy Newman. Gezongen door Petula Clark 1966 op haar LP My Love. Zo dadelijk weer de spotlight op Johnny Cash. Maar nu even een kaarsje opsteken bij portret van Mariska Veres. Would you believe me when I tell you... you. It just ain't the way you you. de titel van de song. De compositie werd geschreven door Robbie van Leeuwen van Shocking Blue, want die band hoorde je. En het is te vinden op de LP At Home. Dit Lovebus, het verhaal mag onderhand bekend zijn... dat is ook ooit opgenomen door eh, Nirvana, de groep van Kurt Cobain. En het was zelfs de allereerste single voor die Amerikaanse groep. Mariska Veres, dus, zoals ik eh, al zei, die is niet zo oud geworden. 59 jaar mocht zij slechts worden. 2 december 2006 overleed zij aan de gevolgen van eh, kanker aan de galblaas. Johnny Cash, die staat deze nacht centraal vanwege het feit dat hij tien jaar geleden overleed. En Johnny Cash maakte deel uit van de Million Dollar Quartet. Nou, dat is eigenlijk een gezelschap wat eh, nooit heeft bestaan. Het is één keer eh, bij elkaar gekomen en wat ze samen hebben gedaan... dat is niet meer dan een jam-sessie geweest. Het gezelschap bestond uit eh, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis en Elvis Presley... En die waren op een of ander toeval eh, op een middag bijeen in de Sun Studios. En Sam Phillips die was daar aanwezig en die zag dat de heren daar gemoedelijk aan het eh, jammen waren. Heeft toen een bandrecorder gestart en heeft dat eh, jammen opgenomen. En er is verder uh, heel lang niks meer gebeurd met die opname... maar die zijn uiteindelijk ook wel weer op een cd terechtgekomen. Nou is het niet zo verwonderlijk dat er weinig is gebeurd met die opname... want het is alleen maar wat eh, ja, gezellig jammen geweest. Er is geen uh, één compositie fatsoenlijk op de plaat gezet. En overigens, bij die opname die toen zijn gemaakt... daar is Johnny Cash op geen enkele te horen. Maar ik wil je wel een van die opnamen laten horen. Een van die nummers die dan nog redelijk uit de verf zijn gekomen. Hoewel het natuurlijk wel uniek blijft dat je eh, de stemmen hoort van Carl eh, Perkins, Elvis Presley en eh, Jerry Lee Lewis. I once was lost in sin, but Jesus took me in. Well, then a little light from heaven filled my soul. name above. Well, just a little talking with my Jesus gonna make it right. Let us have a little talk with Jesus. I tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer why. Well, when you will feel a little flame will turn, and you will know a little fire burning, you will find a little talk with Jesus makes it right. Slow it up, me have doubts and fears. Your eyes be filled with tears. Filled with tears. Oh, now how my Jesus is a friend who watches day and night. my Jesus, gonna make, it right. fire is a burning. Let us have a little talk with my Jesus. Gonna make it right. 4 december 1956. De samenwerking tussen Elvis Presley, Carl Perkins en Jerry Lee Lewis... in de song en gospel is het eigenlijk eh, onder de titel... Jesus, eh, just, eh, just a Little Talk with Jesus. Dat is dus de juiste titel. Nou, Johnny Cash die kwam er dus later bij... maar toen waren de bandrecorders van <laughs> die apparaten toen alweer stopgezet. Maar Johnny Cash, die hoor je nu... Zelfs jodelend. On a rainy Wednesday morning, that's the day that I was born in, in that old sharecropper's one room country shack.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 Ain't no need in y'all treating me this way. Oh, my sweet Carolina, I don't guess I'll ever find another woman put together like you are. I love the wiggle in your walking and your big city talking and your brand new shiny Plymouth ragtop car.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 I've been to Georgia on a fast train, honey. I wasn't born no yesterday. I got a good Christian raising and an eighth grade education. Ain't no need in y'all treating me this way. I've been to Georgia on a fast train, honey I wasn't born no yesterday. I got a good Christian raising and an eighth grade education. Ain't no need in y'all treating me this way. Yodelay, yodelay, yodelay, yodelay. Alsof hij de piste van de Alpen omlaag gaat. George, eh, Georgia on a Fast Train, de jodelende stem van Johnny Cash... van de 66ste LP, de 68ste LP. Ja, je raakt het kwijt. <laughs> De 68ste LP die, die maakte in 1982 The Adventures of Johnny Cash. Tussen 1985 en 1995 had Johnny Cash ook een, ja, noemen een soort van hobbyproject. Een supergroep vorm die, die vormde hij toen samen met uh, Jennings, Willie Nelson en Chris Christofferson. Het kwartet dat noemde zich The Highwaymen. Dit is van hem The Devil's Right Hand. fight the big war. Saw my first pistol in the general store, the general store, when I was 13. Thought it was the finest thing I ever had seen. I asked if I could have one someday when I grew up. Mama dropped a dozen eggs, she really blew up. She really blew up, and I didn't understand. Mama said the pistol is the devil's right hand. The devil's right hand the devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. My very first pistol was a Cap and ball coat. Shoes like lightning, but it loads of match slow. Loads of match slow, and I soon found myself a Colt 45. All a peacemaker, but I never knew why. I never knew why. I didn't understand. Mama said the pistol is the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. a card game in a Cumberland town. Caught a miner cheating and I shot the dog down. Shot the dog down, watched the man fall. Never touched his holster, never had a chance to draw. The trial was in the morning and it drugged me out of bed. Asked me how I pleaded not guilty, I said. Not guilty, I said. You got the wrong man. Nothing touched the trigger but the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand. Nothing touched the trigger but the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand. Nothing touched the trigger but the devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Chris Christofferson als de Highwaymen in de Devil's Right Hand. Meer Johnny Cash dadelijk na het nieuws van 4 uur. En tot aan het nieuws van 4 uur nog even een terugblik op eh, wat er afgelopen weekend in de Amsterdam Arena was. Roger Waters en The Wall. Hello. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you